Tot het einde van de avond was het redelijk rustig, maar daarna sloeg de sfeer om. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Het is al de hele week onrustig in Den Haag... naar aanleiding van de dood van de Arubaan Mitch Henriquez. Die is hoogstwaarschijnlijk omgekomen door politiegeweld bij zijn arrestatie. Maleisië is van plan de VN te vragen om een tribunaal op te richten om de verdachten van de MH17-ramp te vervolgen. Het land zou daarvoor een resolutie willen indienen in de VN-veiligheidsraad. Volgens Nieuw-Zeeland, dat nu voorzitter is van de raad, werkt Maleisië samen met Nederland, België, Australië en Oekraïne. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Eerder werd al bekend dat Nederland nadenkt over een VN-tribunaal. Rusland heeft in de Veiligheidsraad gezegd dat het nog veel te vroeg is om na te denken over hoe de verantwoordelijken voor de ramp vervolgd dienen te worden. Het zonnevliegtuig Solar Impulse heeft het record voor de langste solovlucht ooit gebroken. Tijdens de oversteek van Japan naar Hawaii evenaarde de piloot het record van Steve Fossett uit 2006. Dat stond op 76 uur. De Solar Impulse 2 zal in totaal zo'n 120 uur onderweg zijn. Tussendoor doet, die, doet de piloot Haas slaapjes van 20 minuten... terwijl het vliegtuig op de automatische piloot staat. Het vliegtuig is 72 meter breed en vliegt op zonnecellen. Sinds 9 maart is het onderweg voor een reis om de wereld in 12 etappes. Het weer verspreid over het land is een regen- of onweersbui mogelijk. In de ochtend trekken eventuele buien snel weg en breekt de zon weer door. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden. Zaterdag wordt het maximaal 38 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit Je hebt van die momenten en dan ben je te laat. En dit is zo'n moment. Maar dat geeft niet. De muziek is goed. Daar gaat het allemaal om natuurlijk. Jimi Hendrix. Along the Watchtower. There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman Ja, hoor ik, me, <clears throat> hoor ik mezelf nou? Hoor ik mezelf nou niet? Het valt altijd niet mee. <laughs> ik zeg altijd maar zo, wat kan er eh, nou niet ontbreken in de bruisende nacht van de rock? Ja, moet ik nog meer zeggen? Niet toch, hè? Allemaal succes met wat je aan het doen bent. Ja, je zal je koffertje maar aan het inpakken zijn. Of misschien wel twee. Je weet het niet. Allemaal welkom terug. Je luistert naar de Nacht van de Bruisende Rock. Mijn naam is Willem Bruist. <laughs> Hoezo? Ja, nou, gewoon zo, hè. <laughs> ik heb weer het eh, een en ander eh, klaarstaan voor jullie. En, eh, <clears throat> ik hoop dat het mooi is, dat jullie het mooi vinden. Dit uur gaan we een beetje, een beetje richting de ballads. En dan eh, het volgende uur, dat wordt weer wat steviger. En ja, ik moet toch alles doen om jullie wakker te houden. Dus, eh, maar eerst een ballad. don't beat in my head. spotlight again. Tonight I won't be alone. To know that don't mean I'm not lonely. I got You Down en Bed of Roses van eh, Bon Jovi. Schitterende ballad. Dankjewel, dankjewel. Wat ook een, eh, een nummer is... Eh, origineel is het van Aerosmith. Deze uitvoering is van, <laughs> ja, daar heb je hem weer... Ronnie James Dio samen met Ingwie Melsteen. Op de plank met snaren. James Dio. Ja, schitterend nummer. Wat een geluid, wat een geluid, wat een geluid. Er zijn van die nummers die zijn eh, gewoon onsterfelijk. En dit is er een van. Het gaat ook voor het volgende nummer. Van het album In The Flesh. Eh, het, is van Roger Waters. En het nummer wat ik heb uitgezocht is eh, Perfect Sense. Geniet er maar van. monkey sat on a pile of stone. And he stared at the broken bone in his hand. The strains of a Viennese quartet rang out across the land. memory is a stranger. History is for fools. And he cleaned his hands in a pool of holy writing. Turned his back on the garden and set out for the nearest town. you see it all. Roger Waters, Perfect Sense van het album In The Flash. En daar gaan we gewoon nog een nummer van doen. Want het is een geweldig nummer allemaal. <laughs> Ik vind het een geweldig nummer. Eh, er was een vraag of er eh, een koor achter zat. Nou, een koor, drie zangeressen. Ik zal de clip wel eens een keertje op Facebook zetten... en dan eh, kun je het zien, maar dit is geweldig mooi. We gaan eventjes verder met een onbekend nummer. Misschien ken je het wel niet, misschien ken je het wel. Onbekend, Shine on Your Crazy Diamonds. remember when dit vind je allemaal op het album The Flash van eh, Roger Waters. Zoals bekend, eh, Roger Waters was de bassist van eh, Pink Floyd. En hij is verder solo gegaan. Nou ja, solo, solo. Het is allemaal Pink Floyd wat je natuurlijk. Maar dat geeft niet, ik ben er niet vies van. Zo, en zo is het ook nog eens een keer. Ik neem eens een, in één keer een greep in een andere map. En dan gaan we eens even kijken Manowar. En Manowar staat bekend als eh, een, vrij heftige band. Maar niet alle nummers zijn zo natuurlijk. Luister maar. Je luistert naar de Nacht van de Bruisende Rock. Someone to think hope is lost. See me stand. I can't do what others may want. Then I'll have no home. So for now, wave goodbye and leave your hands held high. Hear this song of courage long into the night. So for now. wall met Courage. Voor sommige mensen is het een bekende, maar voor een, eh, een ander eigenlijk weer niet. En, eh, ja, eh, dat is met de meeste nummers zo. Ik probeer gewoon de mooiste te draaien in die zeven uur van de nacht van de bruisende rock. En als me dat niet lukt, dan, ja, dan moeten we daar toch maar eens een keertje een 24 uur uitzending van maken, denk ik. We gaan eens eventjes naar Whitesnake. Here I go again. I don't know where I'm going. Hanging on the promises and songs of yesterday. And I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go Het gellende geluid van eh, David Coverdale. En eh, David Coverdale kennen we natuurlijk van die Purple. En leuke bekomstigheid is dat er in de, in de band Whitesnake... heel vaak een eh, klein mannetje het podium op kwam. Blond haar, beetje met een accent. Nee, ik was het niet. <laughs> en dat kleine mannetje, dat, dat is een, een hele goede gitarist. En die ken je onder meer van deze band... Vandenberg. De gitarist is natuurlijk Adje van den Berg. Vandenberg. Zeker, zeker, zeker, zeker. En zo gaan we dan verder met snerende gitaar natuurlijk. Don't Cry. Guns N' Roses. Ja, we gaan dit nummer niet helemaal beluisteren. Het journaal zit ertussen natuurlijk. Maar je komt er later deze nacht nog wel een keertje tegen, denk ik. take it so hard now And please don't take it so bad I'll still be nou, wat kun je het volgende uur verwachten?